Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Picnic en Jumbo moeten hun flitsbezorgers beter betalen. Het ministerie zegt dat de bezorgers ook onder de CAO van de supermarkten vallen... omdat ze ook gewoon voor een supermarkt werken. Picnic en Jumbo hadden een andere CAO voor hun bezorgers afgesloten... zodat ze minder salaris hoeft te betalen. Maar dat is oneerlijk, zegt het ministerie nu. De verandering betekent dat flitsbezorgers ook de voordeeltjes krijgen... dat supermarktpersoneel in de winkel al heeft... namelijk toeslagen in het weekend en de avonden. Het gaat Picnic en Jumbo waarschijnlijk tonnen kosten. De familie van het meisje dat op een zeilschip om het leven kwam... stapt naar de rechter, dat schrijft de Telegraaf. Volgens de familie is de rederij verantwoordelijk voor het ongeluk. Het meisje van 12 kwam om het leven toen de giek van het zeilschip... dat is een balk aan de achterkant van de mast, afbrak. En dat kwam door houtrot, blijkt uit onderzoek. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 500 mensen extra geëvacueerd vanwege een bosbrand. Eerder moesten al ruim 800 mensen hun huis verlaten. De brand brak begin deze week uit. Duizenden brandweermensen zijn bezig het vuur onder controle te krijgen. Touwtrekken, het is een kleine sport, maar niet in het oosten van ons land. In Holte in Overijssel is morgen het WK touwtrekken. Twee jaar aan voorbereiding ging eraan vooraf, maar de teams zijn er klaar voor. Touwtrekcoach Wim verklapt het grote geheim. Het is hoofdzakelijk techniek. Het is wel een gedeelte kracht, maar techniek, dat is de, de, kunst om dat in de eenheid in de ploeg te brengen. Op zijn tijd verdedigen en op zijn tijd een aanval inzetten. Dat is de kracht van het hele team. Nou, entree is gratis en aan alles is gedacht. Er liggen 60 touwtrektouwen klaar op het terrein en er is een tribune voor bijna 1000 mensen. Het weer bewolkt met ook de komende uren nog regen in het zuiden. Morgen trekken er over het hele land wat buien, soms ook zon en een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 De ouders van de Haagse scholieren die eind augustus om het leven kwam... toen ze werd getroffen door een gebroken Griek... stellen de rederij aansprakelijk. Dat meldt hun advocaat. De ouders zijn boos dat de Griek van het charterschip is afgebroken door houtrot. Minister De Jonge houdt vast aan zijn voorstel om de helft van alle koop- en huurwoningen in een gemeente te reserveren voor de eigen inwoners. Ondanks kritiek van de grootste coalitiegenoot VVD. Op het traject tussen Roosendaal en Breda rijden vandaag geen treinen meer... nadat er bij Etteleur brand was uitgebroken in een trein... die was geladen met tientallen hybride auto's. Het weer vanavond en vannacht in het noorden kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 12. drowning I lose control control.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 See ya. I never traded you for nothing. This love will make, this love will make me the jackpot man shit. Without you, I know feel what's up and go. I'm on my watch make you dead, yeah. I'm on, girl, I wanna make you.